Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zimbabwaanse president Mugabe wordt morgen door zijn partij ZANU-PF ontslagen als partijleider, meldt het persbureau Reuters. Zijn vrouw Grace zou de leiding van de vrouwenafdeling verliezen. De door Mugabe ontslagen vicepresident krijgt volgens Reuters zijn functie juist terug. In verschillende steden in Zimbabwe eisten betogers vandaag het vertrek van Mugabe. Duizenden mensen deden dat bij zijn ambtswoning in Harare. VVD en PvdA, de oude regeringspartijen, vinden dat de lobby voor een medicijn tegen taaislijmziekte te ver ging. NRC Handelsblad beschreef gisteren hoe een farmaceutisch bedrijf tijdens de vorige kabinetsperiode Kamerleden onder druk zette en deels onjuiste informatie gaf om het peperdure medicijn in het basispakket te krijgen, wat uiteindelijk lukte. VVD en PvdA vragen nu aan minister Bruins van Medische Zorg... of die bereid is meer inzicht te geven in onderhandelingen met farmaceutische bedrijven... om een herhaling van zo'n keiharde lobby te voorkomen. Modeontwerper Assedina Alaya is overleden. De Fransman, geboren in Tunesië, wordt gezien als een van de meest beeldbepalende ontwerpers van zijn generatie. Alaya begon bij het modehuis Christian Dior en ging in de jaren 70 onder zijn eigen naam werken. Zijn ontwerpen werden door veel beroemdheden gedragen, zoals Madonna, Lady Gaga en Michelle Obama. Azedine Alaya was 77 jaar. Op een begraafplaats in Winterswijk is een monument onthuld voor 74 inwoners die 170 jaar geleden in de Verenigde Staten om het leven kwamen. Op Lake Michigan vatte het schip waarop ze zaten toen vlam. Hoe dat kon gebeuren is nooit duidelijk geworden. Veel Nederlanders trokken in het midden van de 19e eeuw de oceaan over, omdat het hier crisis was. Nabestaanden in Nederland hoorden het nieuws pas maanden later. Twintig jaar geleden is in Wisconsin al een monument onthuld voor dezelfde ramp aan de oever van Lake Michigan. Het weer, ook vanavond en vannacht nog kans op buien. Morgen af en toe zon en verspreid in het land nog een bui.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 Morgen is alles voorbij, ik ben het zat. bezogen hat mir ja Het is morgen. Je ligt daar in ons bed. Ik heb genoeg van jouw verhalen. En ik heb je spullen bij de deur gezet. Ik wil door met mijn eigen leven. Ik hou niet meer van jou. Vandaag is het voorbij, ik ben het zat. Ik heb het zo met jou gehad. Ga jij maar weg, verdwijnt maar uit mijn leven. Hier is weer ondergetekende Fred hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Dat is verleden tijd. En dit was uh, Peter Lahey. En eh, hij had het over, ga jij maar weg. Ja, en eh, ik zou zeggen nogmaals een hele goede middag. Kom je er net bij. En eh, ja, we gaan weer eh, een beetje leuke en gezellige muziek draaien. En althans, ik doe mijn best. En verzoekjes zijn altijd welkom natuurlijk via eh, ja, Facebook. Ja, Facebook, dan kun je gewoon een verzoekje aanvragen eventueel. En dat is allemaal mogelijk. Tot 7 uur ben ik bij je. Mijn naam is Fred Heij. 106.9, 104.5. En ja, ik zou zeggen, luister lekker. André Hazes junior en niet voor lief, mijn lief. André, waar ben je dan? André, hallo? Nou, ik wou net zeggen. André had er geen zin in. Heb ik al gezegd dat ik van je hou? Of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou? Toch maar even bellen voor de zekerheid want dan vertel ik het je nou. Heb ik het nou wel of niet gedaan? Gaf ik jou nou bij het weggaan met die zoen? Toch nog even terug naar huis dan maar. Want dan kan ik het nog overdoen. want ik neem de liefde liever niet verliefd, mijn lief. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Dus ik neem Het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Ik heb soms spijt van al die keren dat ik jou in de kou heb laten staan. Zo ongevoelig en ondankbaar was ik toen. Dat heb ik echt niet goed gedaan. Laten we die tijd maar snel vergeten, lieve schat. Want daar was echt geen flikker aan. Dus ik neem Het soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Dus ik neem de liefde liever niet verliefd, mijn lief. Het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Ik neem de liefde liever niet voor lief, mijn lief. André Hazes junior was dit. En eh, ja, allemaal welkom en een hele goede middag. Hier is hij dan weer ondergetekende Fred. En dat allemaal uh, ja, hier aan die tolweg, eh, Tina, in, in Zandvoort. En ja, entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. We gaan een uh, Engelstalig plaatje draaien van Madonna en Laisla Bonita. Como En dat was er dan. La Isla Bonita. En dat allemaal van eh, Madonna hier op die 106.9. En eh, ja, ook op die 104.5. En natuurlijk tv-tekst en noem het maar op, DHB+. Ja, en eh, ik ga er ook iemand in de uitzending halen. En dat is Jovano. Jovano, ik zou zeggen een hele goede middag. hele goede middag. Hey, goedemiddag. Wat was je aan het doen? Ik ben onderweg naar een klus. Oké. Aha. Dus ja. Aha. hey, nou ja, we bellen jou eh, vanwege je nieuwe single natuurlijk. Ik wil jou. Ja. En ja, wat kan je daarover eh, over vertellen? Wat, eh, ja, hoe is die ontstaan? Ja, we waren denk ik met een klein groepje. Ik, mijn vader, uh, plaatmaatschappij. Ja. De studio waren een beetje aan het rommelen. En ja, dus op een gegeven moment is het eruit gekomen zo. Oké, je, je vader zit ook in de muziek of? Ja, mijn, mijn eh, vader is geluidsman. Oké. ook. En we, ja, we reizen door heel Nederland en eh, mijn vader wordt ook echt, eh, de, het wordt ook hem ook echt gegund. Oké. Dat soort dingen. Ja, nou ja. gelukkig. Ja, gelukkig toch? Ja. Hey, um, ehm, dit is de eerste single, hè? Ja, klopt. Ja. En, en wanneer is die precies aangekomen? Um, ehm, denk twee, drie dagen voor 1 november. Ah, oké. Ah, oké, dus het is een vrij, heel vrij vers. Ja. Ah, oké. Hey, ehm, wat zijn je toekomstplannen, eh, eh, Jovan? Nou, vooral blijven zingen. De mensen, mensen blij maken met het zingen. Eh, ja, dat is toch het liefste wat je doet, hè? Ja. Nou ja, ik heel. ja, is, wil je je brood ermee verdienen? Uh, is ja, dat opzet? Ja, ja, ja. Oké. Hey, en ehm, ja, Waar kunnen mensen jou ook vinden? Eh, heb je een eigen site? Ja, gewoon eh, Facebook. En, eh, bij mijn platenmaatschappij, Rood Hit Blauw. Ja, Rood Hit Blauw, hè? Ja, ja. En ja, dat, als je gewoon mijn naam intypt, dan kom je er wel, denk ik. Nou, oké, maar in ieder geval via Facebook is sowieso een privéberichten binnen 24 uur antwoord, of? Ja, dat, ik kijk altijd op Facebook. Maar altijd online. Ah, oké. Nee, dat is prima, joh. Ja. Ik denk eh, dat ik jou niet langer op ga houden. Ik denk dat ik hem even ga draaien. Is helemaal top. Toch? Hey, en eh, ja, bij de volgende single, uh, ja, misschien hier in de studio? Ja, toch. Ja, toch? Moet wel. Ja, moet goed komen. <laughs> ja, komt goed. Ah, oké. Okay. Hey, Jovano, ik zou zeggen, een heel fijn weekend nog. En een prettige avond. Is goed. En we spreken elkaar weer. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Jovano en ik wil jou. ben jij me al voorbij gegaan Steeds weer krijg ik mijn gedachten niet bij jou vandaan Het is alsof je weet waar je me vinden kan Ik weet niet hoe je heet, maar wel dat ik naar jou verlang Ik wil jou, jij wilt mij, maar geloof je mij voorbij Wat doe jij me aan? Blijf toch even staan Jij wilt mij wil jou, dus ontlopen nu niet gauw. Blijf toch even staan, en laat ons verder gaan. Waar ik ga of sta, ben jij heel dicht bij mij. Heb jij me achterna of kan het toeval zijn? Als ik naar je kijk, doe jij alsof het lijkt Dat jij niet ziet dat ik weet dat je mij ontwijkt Ik wil jou, jij wilt mij Maar geloof je mij voorbij Wat doe jij me aan? Blijf toch even staan Jij wilt mij, ik wil jou Dus ontloop me nu niet gauw Blijf toch even staan Laat ons verder gaan keer deed jij alsof je mij niet zag Maar ik weet wat er schuilde achter elke lach En waar ik ga of sta ben jij heel dicht bij mij Loop jij me achterna of kan het zomaar toeval zijn was hij dan, Jovano En eh, ja, ik wil jou. Heerlijke plaat, lekker uptempo. En eh, ja, dan zijn we weer lekker een beetje wakker. we gaan een eh, plaatje draaien van Milan Milano. En hebben het over, ja, voel je dan niet? Ja, nou, wat moet je voelen dan? Ik weet het niet. ik zou zeggen, blijf er lekker bij natuurlijk. Want eh, ja, tot 7 uur ben ik bij u met lekkere muziek. En eh, ja, via Facebook eh, kunt u dus een, ja, een berichtje achterlaten, een verzoekje. wat mijn hartje zeggen wil, maar dat is iets wat mijn mond niet kan. Ga mee, ga jij dan met me mee? Want steeds weer elke keer als ik je zie, dan bonst me na weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee? Want wat moet ik alleen, als jij dan naar me lacht? En ik hier maar zonder jou zo dagen, weken op je wacht. Blijf daar dan niet zo staan alsof je weg wil gaan. Moet ik hier dan zonder je, zonder je zo alleen staan? Voel je dan niet dat mijn hart alleen zo voor jou doet? Dat het alleen voor jou voelt? Ik kan niet zonder jou. Voel je dan niet deze liefde, want dit het is amor. Ja, dan ik voor. Ik wacht totdat mijn hart slaat Is iets wat je had me zeggen wil en is dat iets wat je mocht niet kan? Ga mee, ga jij dan met me mee? Al steeds weer elke keer als ik je zie, dan bonst mijn hart weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met mee? Want wat moet ik alleen, als jij dan naar me lacht? En ik iemand zonder jou? alsof je weg wilt gaan. Moet ik hier dan zonder je, zonder je zo alleen staan? Voel je dan niet dat mijn hart alleen zo over jou doet? Dat het alleen voor jou voelt? Ik ga niet zonder jou. Voel je dan niet deze liefde, want echt het is amor. Ja, dan lig ik voor. Ik wacht totdat mijn hart slaat mijn hart alleen zo voor jou doet, dat het alleen voor jou voelt. Ik kan niet zonder jou.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 Ja, we gaan een plaatje draaien van Henk Dissel. En hij we het over eh, ja, zo'n hele grote bom. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. geen moment en pakt me volop op de mond en hart. En eh, onvoorstelbaar in een vlucht zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen en bestaat. Jij bent een bom die keihard inslaat. Je handen glijden door mijn haar Zo, dat was hij dan, de prachtige nummer. Henk, eh, Henk Dissel. En had het over een bom. Ja, nee. Moeten we niet hebben. Nee, we gaan lekker terug naar de tijd van de jaren 70. En een beetje, ja, het idee van uh, het Songfestival. En dat is met The Brotherhood of Man. En Save Your Kisses For Me.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 verder met When Wait en hebben het over Lady. Blijf lekker luisteren, want de, eh, ja, de lekkerste muziek hoort u hier bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made Ja, heerlijke plaat. En eh, ja, ja heeft, u, eh, heeft u er ook zo zin in? Ik wel. Ik zou zeggen, ja, eet smakelijk als u eh, begint met eten. En we gaan een lekker plaatje draaien. Ook weer een gouden oude van Timmy Wynette. En ja, stand by your man. Dit is ZFM. It's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. a man. Timmy Wynette. En eh, ja, zo ook eh, de Mavericks en A eh, Dance the Night Away. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Red Heij, op je 106.9. 104.5 op de kabel natuurlijk. TV... TV-krant, hè, eigenlijk, ja. Here comes my again. Right back to where it should have. hier voorbij komen natuurlijk bij eh, ZFM Entertainment for You. En eh, zo ook eh, een nummertje van Tom Jones en Help Yourself.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 Die ene kust. De eerste, of die eerste kus Ja, die eerste kus is het. En nu gaan we in ieder geval een plaatje draaien. Van, ja, uit de jaren zestig Eddie Cochran en Three Stars to Heaven. Look up in the sky Up towards the north There are three new stars Brightly shining forth They're shining oh so bright From heaven above Gee, we're gonna miss you Everybody sends her love. Richie, you were just starting to realize your dreams. Everyone calls me a kid, but you were only 17. Now Almighty God has called you. Oh, so far away maybe it's to save some boy or girl who might have gone astray. And with your star shining through the dark and lonely night, to light the path and show the way, the way that's right. Gee, we're gonna miss you. Everybody sends their love. buddy. I can still see you with that shy grin on your face. Seems like your hair was always a little messed up, kind of out of place. Now, not many people actually knew you or understood how you felt. But just a song from just a song from you could make the coldest heart melt singing for God now in his chorus in the sky. Buddy Holly, I'll always remember you with tears in my eyes. Gee, we're gonna miss you. Everybody sends their love. I see a stout man. The Big Bopper is your name. God called you to heaven, maybe for, for new fortune and, and fame, keep wearing that big Stetson hat and ramble up to the mic. And don't forget those wonderful words. You know what I like. Look up in the sky towards the north There are three new stars Brightly shining forth They're shining oh so bright From heaven above Gee, we're gonna miss you Everybody sends their love blijven toch eh, heerlijke muziek hè, van de jaren 60. Ah. Eh, ja, eh, ja. Oké, en ja, natuurlijk gaan we iemand weer in de uitzending halen. En ja, dat kennen nog net voor de valreep. en dat is Roy Hofman. Roy, het is gelukt. Ben je er nog? Ja, ik, ja? je. <laughs> hey Roy, goedenavond. Ja, nee, goedemiddag nog, hè? Heel eventjes nog. Ja, het is nog heel eventjes middag. ja, oh ja, dan goedemiddag. <laughs> hey, goedemiddag. Hey, ja, die, die eerste kus prachtige, prachtige single van je. Ja, dankjewel. Ja, dat is mijn nieuwe single. Ja. Eh, wanneer, hoe lang is hij al uit? Hij is nu ongeveer eh, drie weken uit. Ah, oké. En hij is op 14 uh, eh, oktober gereleased in uh, Apeldoorn tijdens mijn release party. Ah, oké. En ja, zit er nog meer in deze, qua deze single? Ja, ik, we zijn op dit moment er super druk mee. We hebben ik heb heel veel interviews staan en televisieopnames nog. Eh, de single wordt ook heel goed beluisterd in eh, België op dit moment. Televisieopnames, welke zijn dat? Eh, toppers voor Oranje, er komen nog nieuwe programma's aan. Oké. Voor Die ook bij TV Oranje worden oh, uitgezonden. Ook, een muziekfeest op plein of iets dergelijks? Niet? Nou, was dat maar zo. Ik hoop dat dat nog een keer komt. Dat ja, je weet het niet. Zijn, natuurlijk. Nou ja, uh, blijf hopen natuurlijk. Hè? Ja, en eh, ja, voor de rest eh, gaat het single gewoon heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké. Ja, ja, eh, ja dat, eh, daar zijn we allemaal blij mee in principe. Want ja, dus zonder muziek is het leven ook saai. Nee, dat klopt. Hey, ehm, ja, de, de, boekingen. Hoe, hoe, verlopen die bij jou? gaat dat via Facebook of... Heb je een site waar, waar ja, mensen zich aan kunnen melden of luisteren, video's kijken, noem maar op? Ja, eh, mijn nieuwe clip die staat ook online. Die kunnen ze ook gewoon vinden ehm, via YouTube. Daar staat die op. En eh, ze kunnen mij boeken via www.royhofman.nl met dubbel F. Ja. Ze kunnen ook mijn naam intikken gewoon op Google. En dan vind je me vanzelf, Roy Hofman. Oké. En eh, ja, daar staat allerlei informatie over mij. Ja, gewoon op Facebook ook een privéberichtje sturen. En dat is ook ja, mogelijk. Dat is ja, dat is allemaal mogelijk. Ah, oké. Mensen eh, kunnen me overal bereiken. Ah, oké, okay, dus eh, binnen 24 uur eh, ook bericht of kan het langer duren? Altijd, ah, Ja, dat komt helemaal <laughs> goed. <laughs> hey, ja, dus even kijken, voor jou de vijfde, vijfde zesde single? Het is de vijfde single. De eerste single die heb ik vier jaar geleden gemaakt. Toen ben ik ermee begonnen. Ik zing nu ongeveer vier jaar. Ja. Daarvoor zong ik eigenlijk altijd al op familiefeestjes en bruiloften. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik eh, tien jaar geleden, toen heb ik uh, eh, Emiel Hartkamp leren kennen bij een uh, in Apeldoorn. Ja. Mijn, mijn vader kende Emiel al jaren van de voetbal. Ja. En ja, zo is het een beetje gelopen. En toen zei Emiel van, ja, je moet toch eens een keer bij mij in de studio komen om een paar demo's op te nemen. Dus dat heb ik toen gedaan en ja, zo is het balletje een beetje gerollen. Ah, oké. Nou ja. Dat zeg ik, dit is de vijfde single al, dus je bent niet helemaal nieuw meer. Eh, voor, nee, de, voor nee, de, de, eerste was 2013. Ik weet wel eh, wie ik ben. Ja, de eerste was 2013, hè? Ja, klopt. Ja, oké. En dat is eh, getiteld Als ik jou zie. Ja, klopt. Oké, okay, Ik denk dat we hem even moeten gaan draaien. net, net eventjes voor het nieuws van 6 uur. Nou, helemaal goed. Ja, en dan zou ik zeggen een heel fijn weekend en een, een prettige avond. En ja, heel gauw tot ziens. En, sorry? Jullie natuurlijk bedankt voor de aandacht. Voor die ja, graag gedaan. Ja, het was even een beetje kort. Ja, ja, het klopte niet helemaal, maar goed. Het is gelukt. Helemaal goed. Oké, okay, Roy. Hey, tot de volgende keer. Oké, jullie bedankt. Hey, bedankt hè. Groetjes. Yo, yo. Hoi, hoi. Doei, Roy, die eerste kus. kan ik bijna niet meer slapen. Ik zweef op wolken met jou in elke droom. En als de ochtend mij het zonlicht laat ontwaken, dan is de dag heel anders en weer zo gewoon. Dit zal zo blijven totdat jij voor altijd bij me bent. Eerder heb ik geen rust. Vanaf de dag dat ik jou zag en nu al even ken, wacht ik op die eerste. Ik heb van jou de hele nacht. Ieder uurtje liggen dromen. Dat eh, ja, de single van eh, Roy Hofman. De eerste kus.